van Eck met het NOS-journaal. D66-leider Jette zegt dat er bij het akkoord op hoofdlijnen tussen D66, VVD en CDA duidelijke keuzes zijn gemaakt. Wel moeten er nog puntjes op de i worden gezet. Volgens Jette hebben de partijleiders veel zin om aan de slag te gaan. Wat er in het akkoord staat is niet bekend. Er gaat in ieder geval veel geld naar defensie. De partijleiders wilden gisteravond nog niet kwijt hoe de ministersposten verdeeld zullen worden. Eerst moet het coalitieakkoord nog door de fracties worden gelezen. Vrijdag wordt het waarschijnlijk gepresenteerd. Twee agenten van de grenspolitie hebben geschoten bij de confrontatie in Minneapolis... waarbij zaterdag Alex Pretty om het leven kwam. Dat staat in een voorlopig rapport van de Amerikaanse overheid. Volgens het rapport verzette Pretty zich bij zijn arrestatie... waarna er een worsteling ontstond. Toen een van de agenten riep dat Pretty een wapen had... openden twee agenten het vuur. Of de kogels van beide agenten de man hebben geraakt staat niet in het rapport. Ook staat er niets in of Pretty, die een wapenvergunning had... een poging deed om zijn wapen te pakken. Bij een Russische droneaanval op een passagierstrein in Oekraïne... zijn zeker vijf mensen gedood. Een van de drones raakte een rijtuig. Twee andere drones ontploften bij de locomotief. De aanval was in het oosten van het land. De Oekraïense president Zelensky reageert woedend. Hij spreekt van terreur. In Zwolle heeft de politie een automobilist aangehouden... die met 180 km per uur over een N-weg reed. Daar is 80 km toegestaan. De bestuurder bleek ook onder invloed te zijn van twee soorten drugs... en hij had geen rijbewijs. Verkeersagenten kregen de man in het vizier... omdat hij slingerde op de N340. Het weer in het noorden van het land kan het glad zijn door sneeuw. In de rest van het land is het droog bij 0 tot 4 graden.